4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een foto gepubliceerd van een minderjarige Chinese jongen... om erachter te komen wie die is. De jongen spreekt geen Nederlands... en hij werd begin deze week op Utrecht Centraal aangetroffen. Via een Chinese tolk werd duidelijk dat de jongen op zoek is naar zijn vader... en al lang rondzwerft. De politie gaf in eerste instantie alleen een foto van zijn rugzak vrij... maar dat leverde geen bruikbare tips op. In het Duitse Roergebied zijn bij een gezamenlijke actie van de Nederlandse en Duitse politie vier leden van de Nederlandse bende plofkrakers opgepakt. Twee mannen van 19 en 22 werden op heterdaad betrapt... toen ze in Heiligenhaus in de buurt van Düsseldorf met een hamer... de deur van een bankfiliaal insloegen en de geldautomaat binnen wilden opblazen. Even later werden in een dorp verderop nog twee mannen van 19 en 20 aangehouden. De Duitse politie denkt dat de mannen verantwoordelijk zijn voor zeker acht plofkraken. Twee Amsterdammers zijn tot celstraffen van 25 en 20 jaar veroordeeld... voor de moord op een Iraanse elektricien in Almere. Ze schoten Ali Motamed in 2015 voor zijn huis dood. Later bleek dat Motamed onder een schuilnaam in Nederland woonde... en in Iran bij verstek ter dood was veroordeeld... voor een dodelijke bomaanslag in 1981. De AIVD zegt dat de Iraanse geheime dienst vermoedelijk achter de moord zit... maar daarvoor heeft het OM geen bewijs gevonden. Kleding- en woonaccessoireketen Sissy Boy is failliet. Begin deze maand vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan. Sissy Boy bestaat sinds 1982 en heeft 45 vestigingen in de Benelux. Er werken zo'n 600 mensen, de meeste in deeltijd. Eind vorige maand was er bijna een akkoord met een koper voor de keten... maar op het laatste moment zag de koper er vanaf. Het is nog niet bekend of een doorstart mogelijk is... en ook is onduidelijk of de Sissy Boy winkels voorlopig open blijven. Het weer. Een afwisseling van zon en wolkenvelden.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 Ook 10 minuten voor de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Knopend Burgerveen. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Draait langzaam vanaf Knopend Raasdorp. A9 Amstelveen-Den Helder tussen Akersloot en Heilo een kwartier. En een ongeluk op de A10 ring Amsterdam. Tussen Afwet Haarlem en knooppunt Koenplein een 5 minuten vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. De meeste vertraging in de Bollestreek op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lis en Hillegom ruim een half uur tot drie kwartier.